laag hield. Daarna werden op naveilingen hogere prijzen bij 2000 en 2009 werden op die manier ongeveer 2000 huizenbezitters in Nederland gedupeerd. De NMA verwacht dat er de komende tijd meer handelaren worden beboet. Een onderzoek naar meer handelaren loopt nog.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 Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Van Brinnenoordbrug 6 kilometer. Op de hoofdrijbaan is nog steeds de rechte reisrook dicht na een aanrijding. Op de parallelbaan staat eh, voor Rotterdam Centrum 2 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Knopend Eemnes en Hilversum nog 2.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 on you Must I Wens wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft voor het eerst een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. De premier prees het werk van de Nederlandse politietrainers. Er is misschien veel politieke discussie over deze missie, maar heel Nederland staat achter jullie, zei hij. Rutte was verder te spreken over het niveau van de Afghaanse cursisten. Ze hebben volgens hem al meer geleerd dan gedacht. Een ontmoeting met president Karzai in Kabul ging niet door. Door slecht weer moest Rutte een dag langer in Kunduz blijven dan gepland was. Een bezoek aan president Karzai ging daarom niet door. De Franse oud-president Chirac is door een rechtbank in Parijs schuldig bevonden aan omkoping. Welke straf hij krijgt is nog niet bekend, dat wordt later op de dag duidelijk. Chirac stond terecht omdat hij in de tijd dat hij burgemeester van Parijs was... politieke vriendjes benoemde in functies die helemaal niet bestonden... Chirac is 79 jaar en zijn advocaten hebben aangevoerd dat zijn gezondheid te slecht is om terecht te staan. De werkloosheid is in november niet verder gestegen. In de voorgaande vier maanden nam de werkloosheid wel toe. De werkloosheid staat nu op 455.000. Dat is 5,8% van de beroepsbevolking. De werkloosheid staat op hetzelfde niveau als tijdens de piek in februari 2010. Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben op schokkende wijze gefaald in de zaak van een baby die bij een operatie onherstelbare schade opliep. Dat concludeert Nationaal Ombudsman Brenninkmeijer. Baby Jelmer liep in 2007 bij een darmoperatie een